Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de algemene beschouwingen heeft premier Schoof geëmotioneerd gereageerd op een opmerking van D66-leider Jette. Die verweet Schoof dat hij een soort spreekbuis is van de coalitiepartijen. Schoof reageerde dat hij dag en nacht hard werkt om zaken voor elkaar te krijgen... en dat het buitengewoon pijnlijk is om na 12 uur debatteren te horen... dat hij alleen maar van een papiertje staat voor te lezen. Dat leidde tot, leidde tot luid tromgeroffel van zijn collega's in vak het debat ging twee uur lang over de noodwetgeving voor strengere asielmaatregelen... die het kabinet wil invoeren, ondanks een negatief advies van ambtenaren. Bij een steekpartij bij het Willemsplein in Rotterdam is iemand gedood. Een tweede persoon en de vermoedelijke dader zijn gewond geraakt. Getuigen verklaarden tegenover de politie dat de verdachte Allahu Akbar riep. De verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Ook de andere gewonde ligt in het ziekenhuis. De steekpartij was vlakbij de Erasmusbrug. Tegen de Telegraaf zeggen getuigen dat de man er duidelijk op uit was veel slachtoffers te maken. Volgens de krant had hij twee grote messen en stak hij in op willekeurige slachtoffers. De Tsjetsjeense leider Kadirov zegt dat Tesla-baas Elon Musk zijn Cybertruck op afstand heeft uitgezet. Kadirov schrijft op Telegram dat hij dat onfatsoenlijk vindt. Beelden van de Tsjetsjeense leider in de auto gingen eerder nog de wereld over. Hij deelde een video van zijn Cybertruck waarop een machinegeweer was gemonteerd. Kadyrov, een bondgenoot van Poetin, zegt dat het voertuig is ingezet in Oekraïne. Eerder had hij Musk nog bedankt voor de wagen. Musk reageerde toen boos en schreef op X...